Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. O.J. Simpson, de voormalige Amerikaanse sportman en acteur... zat een gevangenisstraf van 33 jaar uit vanwege een gewelddadige beroving. en mag na 9 jaar de gevangenis in Nevada vervroegd verlaten vanwege goed gedrag. De nu 70-jarige voetbalster werd in 1995 vrijgesproken... van de moord op zijn ex Nicole Brown en haar vriend. De Marokkaanse politie heeft traangas gebruikt tegen betogers in de havenstad Al-Hoceima. Enkele honderden demonstranten protesteerden onder meer tegen de achterstelling van het RIF-gebied. De politie trad hard op tegen de betogers. Bij de demonstratie is zeker één Marokkaanse Nederlander opgepakt. De Nederlandse politie heeft samen met de FBI internethandelaars in onder meer drugs opgepakt. Daarvoor hebben ze maandlang een illegale handelswebsite in de lucht gehouden. Op de site werd ook gehandeld in namaakartikelen en sieraden. Via de site hebben zeker 500 Nederlanders drugs gekocht. Er zijn zeker vier drugsdealers opgepakt. Hoeveel mensen er in totaal zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. De zanger van de Amerikaanse rockband Linkin Park, Chester Bennington, is overleden. Hij heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt. Bennington worstelde met drank- en drugsverslaving. Hij was 41 jaar. Linkin Park brak in 2000 door. De band verkocht meer dan 60 miljoen albums en won twee Grammys. Suriname weigert de nieuwe Nederlandse ambassadeur toe te laten. Een officiële reden is niet gegeven, maar het zou te maken hebben met wat Suriname ziet als de aanhoudende Nederlandse bemoeizucht. De huidige ambassadeur in Suriname, Noorman, keert juist vandaag terug naar Nederland. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap Denemarken verslagen met 1-0. Op het kasteel in Rotterdam viel het enige doelpunt uit een penalty al na 20 minuten. Het weer, vannacht opklaringen en lokale mistbank, minimaal rond 12 graden. Morgen overdag droog en geregeld zon bij 21 tot 25 graden. Zaterdag vallen even buien en wordt het iets warmer.